Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op twee doelen in Oost-Syrië... die volgens de Amerikanen worden gebruikt door Iran en pro-Iraanse groepen. Minister Austin van Defensie spreekt van precisieverdedigingsaanvallen. De Amerikanen en hun bondgenoten zijn de afgelopen week zeker twaalf keer aangevallen in Irak en vier keer in Syrië met drones en raketten. Austin zegt dat de Amerikanen niet uit zijn op een conflict, maar dat ze niet zullen aarzelen om te reageren op aanvallen van groepen die door Iran worden gesteund. Zoals verwacht heeft een Kamermeerderheid vannacht besloten dat de rente op de studieschuld voor de zogenoemde pechgeneratie omlaag gaat. Het gaat om studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen en voor wie de rente vanaf 1 januari ruim vijf keer zo hoog wordt. Op voorstel van Pieter Omtzigt wordt een belastingregeling voor expats versoberd. De opbrengst gaat naar de studenten, maar het is onduidelijk hoeveel de rente daarmee omlaag kan en wanneer. Ook werd een motie aangenomen om de rente voor de pechgeneratie per 1 januari gelijk te houden, maar die is voor het kabinet niet bindend. De missionair premier Rutte denkt dat Israël gevoelig zal zijn voor de oproep van de EU om meer hulp aan de Gazastrook toe te laten. Israël heeft er belang bij dat het de steun behoudt, zei Rutte na afloop van de EU-top. Daar werden de EU-leiders het eens over een oproep voor gevechtspauzes en humanitaire corridors om hulp te kunnen leveren aan de Gazastrook. Maar die mag niet terechtkomen bij Hamas. Over de formuleringen werd lang gediscussieerd. Met name Duitsland wilde Israël niet te veel voor het hoofd stoten, terwijl vooral Ierland uitgesproken pro-Palestijns is. Het weer, vanuit het zuiden op steeds meer plekken regen, minima rond 8 graden. Daarna een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook buien.